Mary shouted, I'll be right down from the window on the second floor. Her mama yelled, Get home early, I don't care if it's Friday night. She ran down the walk laughing, We'll be home before it's late. Headed off to the Palomino, the best jukebox around. Forget about the last five days and get a little loud. Crocodile. count on the three. Yeah, open them up now, can't you? laughed right out loud as he tossed it into the wind. Up above, in the sky, strings of party lights. Well, old Hank Ballard, bless his soul, made him dance that night. Well, ain't it funny? Yeah, what a lark, how far you can go. When you got a pocket full of diamonds, the world is made to go. Pocket full of diamonds, pocket full of diamonds.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 Ook trad ze op in musicals van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. In 1966 had ze een groot succes met hun lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. In 1969 kreeg Connie Stewart een gouden harp voor haar hele oeuvre. Ze sloot haar carrière af in de jaren 80. Connie Stewart is 96 jaar geworden. De A28 bij Nunspeet is rond deze tijd korte tijd dicht... omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing wordt gebracht. Ook het treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle is stilgelegd. De bom, een Britse 500-ponder, ligt tussen de snelweg en het spoor in. Hij is gevonden tijdens de voorbereiding van de bouw van een ecoduct. Omdat het te gevaarlijk is om de bom te verplaatsen... wordt hij ter plekke tot ontploffing gebracht. Op twee plaatsen in Zuid-Holland zijn sporen van de Oost-Aziatische boktor gevonden. Een insect dat gevaarlijk is voor loofbomen en struiken. De eerste melding kwam vorige maand uit Krimpen aan den IJssel... waar een bewoner een foto van een boktor maakte... die in zijn daktuin in een esdoorn zat. Experts hebben vastgesteld dat de esdoorn inderdaad door het beestje is aangetast. Daarna is gezocht in bomen die in dezelfde partij naar Nederland zijn gekomen... en dat leidde naar een, een tuin in Maasland, bij Maasluis. Ook daar is een esdoorn gevonden met een uitvlieggat van de boktor. Rond beide vindplaatsen worden de tuinen geïnspecteerd. Over verdere maatregelen zijn nog geen besluiten genomen. Het weer? Vanuit het zuidwesten toenemende bewolking, vanavond en vannacht regen. Ook morgen veel buien.